Zes uur. Waterwalgemoed met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen opgepakt die betrokken zouden zijn... bij een viervoudige moord in Enschede op 13 november. De mannen uit Hengelo zouden ook worden verdacht... van een ander ernstig geweldsincident. Volgens RTV Oost zijn de twee opgepakt op de A1... en in de binnenstad van Hengelo. De vier slachtoffers werden gevonden in een bedrijfspand in Enschede... waar een growshop zou hebben gezeten. Eerder werden al twee mannen opgepakt voor betrokkenheid... maar die zijn geen verdachten meer. De politie komt later vanavond met een verklaring. De KNVB wil professionals als agenten en reservisten naar de velden sturen... om geweld in het amateurvoetbal beter in kaart te brengen. Ze moeten vooral bij risicowedstrijden en probleemclubs observeren en bewijs verzamelen... om uiteindelijk ook clubs waar veel geweld voorkomt te kunnen royeren. De bond heeft zo'n 40 clubs op het oog waar de sfeer onveilig zou zijn. De lonen zijn vorig jaar wereldwijd met 1,8 gestegen. Volgens de onderzoekers is dat de kleinste stijging sinds de crisis in 2008. In West-Europa was de loongroei ongeveer 0 De lonen stegen wel, maar dit werd niet gedaan door prijzen die nog meer stegen. De makers van het rapport noemen het verrassend dat de lonen stagneerden... in landen waar de economie groeit en de werkloosheid daalt. In Oost-Europa was de loonstijging 5 FC Barcelona is wereldwijd de club die de hoogste spelersalarissen uitbetaalt. Een speler verdient daar gemiddeld bijna 12 miljoen euro per jaar. Dat bedrag is wel vertekend doordat sterspeler Messi jaarlijks minimaal 55 miljoen krijgt. Van de voetbalcompetities is de Premier League de lucratiefste. Een speler verdient in de Engelse competitie bijna 3,4 miljoen euro. Het weer vanavond blijft bewolkt bij ongeveer 2 graden.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 A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Akersloot en Heilo. 6 kilometer en 10 minuten extra. En bij Amsterdam is er een ongeluk gebeurd op de A10 Noord richting de A10 West. Tussen Amsterdam Noord en de afrit Hemhavens zat 4 kilometer.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 lucky was for every dime. Never pulled a pair of aces, always one at a time. And then I see Evangeline. You were the devil that I really wanted most of the time, but the angel that I never expected to find. Baby, you're my queen, Evangeline. Evangeline. desert for a bottle of wine. Swinging like a monkey from vine to vine was a crazy scene. Until Evangeline, I was living out my life, just hoping to find what the next damn thing might bring me this time that I. of my tea. Ain't no other woman that can do it. Country ligt soms dicht tegen de blues en andersom is dit ook het geval. Vandaag een mix van beide en Peter Frank doet dat op één en dezelfde cd. Het album Coming Back Around is mij deze week opgevallen door deze aanpak. In Evangeline, de openingssong, hoorden we beide invloeden. In de klassieke Dim Lights, Thick Smoke is het country dat de klok slaat. En in San Francisco Bay Blues horen we meer blues-invloeden. Veel luisterplezier. the blues for my baby down by the San Francisco Bay. Ocean liner took us so far away. I didn't mean to treat her so bad. She was the best friend I ever had. Say goodbye, wanna cry, gonna lay right down and die. But I ain't got a nickel, I ain't got a house to die. I'm sitting here by the back door, wonder which way to go. Woman, I'm so crazy about, don't love me anymore. Think I'll take me a freight train, cause I'm feeling blue.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 Mijn favoriete track van het album is Swing from the Rafters, waarin ze de steun krijgen van Danny Mitchell en Rob Carly. Met Big Deal treedt deze formatie in de voetsporen van Bob Wills. There's a place down by the water, muddy, muddy water by the trestle tracks, where the big band plays on Saturdays and the rum runs thick and fast. Swinging from the rafters, boots and skirts and bolo ties. Come dance your girl through the curling smoke of this unholy sight. Swinging Jimmy, he grows poppies in his field out back. Although we don't talk about it, cause he's a dangerous cat. Ooh, at his barn we party, steel guitar and lantern glow. The best big band in five counties, you ought to hear that drum roll. is welcome, but you best not take the chance. Cause if Jimmy finds you sneaking around, he's, he's gonna, gonna, he's gonna, gonna make, make you dance. Diamond on the Radio van Heidi Ray is een song waar we ons allemaal mee kunnen identificeren. Wij, van onze leeftijd, zijn toch opgegroeid met de radio en die kunnen we dan ook gerust de schuld geven. I was born and raised on AM waves, rolling down gravel roads. The way I walk, talk, ain't my fault, blame it on the radio. I'm a small town hand-me-down, word of mouth, hanging round drop tailgate. me is an old cliche. I got a thing for a cowboy sipping on a tall boy talking about a football game. Well, if you know where I'm coming from, it ain't no wonder how I got this way. trickle true. Life is a little bit living on love and a little somebody done someone wrong. Anything worth learning you can find in a verse in a country song.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 Het is misschien wel daarom dat de song de eerste plaats bereikt in de country charts. Crossroads, nummer 1 country hit. van Americana en hip rock kom je uit bij Jasper's Daughter. Sweet Little Honky Tonk Angel is de song van deze formatie uit Engeland. here original van deze week. Me and Bobby McGee is een popnummer dat op naam staat van Chris Christofferson en Fred Foster. Het is voor het eerst opgenomen door Roger Miller in 1969. De bekendste versie is die van Janis Joplin uit 1970, die na haar dood een nummer 1 hit werd in de Verenigde Staten.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 Nu het origineel. Busted flat in Baton Rouge heading for the trains Feeling nearly faded as my jeans Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping in time and Bobby clapping hands, we finally sang a velvet song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun. Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, everything I'd done. Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Selena's, Lord, I let her slip away looking for the home I hope she'll find. And I trade all my tomorrows for a single yesterday, holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose nothing left is all she left for me. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. Bobby. Het nieuwe nummer Top, Drop en Roll One van de Pistol Annies klinkt als een volkslied. De song, afkomstig van het Interstate Gospel album, gaat over een nacht hard werken en de ochtend daarna. Miranda Lambert, Ashley Monroe en Angelina Presley horen we bij Tourbeurt en zij beschrijven de gebrekkige personages die je tegen kunt komen in een verouderde bar of honky-tonk. So stop. country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Op dit album staan maar liefst negen eigen stukken en enkele songs van andere mensen. Met de mengeling van country, haar grote liefde en pop weet zij een geheel eigen sfeer te creëren. Een drietal songs van dit fraaie album. We beginnen met Since You've Been Away. enig minpunt zou je kunnen zeggen dat er te weinig van dit soort songs opstaan. De rest is voor het overgrote deel vrij rustig, maar wel mooi. Luister maar naar Mountains to the Sea. Mooie begeleiding trouwens. En Hold On, My Angel. walking coast to coast, sleeping on the train, caught between the settled life and on the road again. People often ask me where it is I'm from. I find it hard to tell them so I say it in a song. things again. The town that I was born in. trivial bliss. there's been people on the journey. Some I love so deep, others took advantage. was het blokje Country uit eigen land. Country uit Frankrijk komt niet zo heel veel langs in dit programma. Maar vandaag toch aandacht voor de in set geboren zanger DJ Beaumont. Met White Whiskey. I'm a fast draw I'm an outlaw, I'm a moonshining man. I'll keep on bootlegging for as long as I can. You won't like whiskey, let's go for a drive. And though they may try, they won't catch me alive. It's tarps in the woods and it's corn mash and blood is hiding in camo face down in the mud got gallons of shine in the back of my truck I'll ride like the wind till I run out of luck. I'm a fast jar, I'm an outlaw, I'm a moonshining man. to the middle. Didn't have a choice. I was raised as a mason jar won't last it for the road. I'm a fast jar, I'm an outlaw, I'm a moonshining man. I'll keep on bootlegging for as long as I can. Dit is het favoriete album van de maand. Big Deal is een groot genot dat traditionele country en swing melodieën nieuw leven inblaast. De titelsong van het album wordt opgeluisterd door Bruce Bouten en Buddy Spiker. Een fraai instrumentaal intermezzo op dit schitterende album. afsluiter van dit eerste uur met Ite Quiero Ver van Los Tex Maniacs. Ik ben zo weer bij je terug. Zometeen nog een uur country. Ya no te quiero ver, tienes que comprender lo nuestro terminó. Amor entre tú y yo, tú me trataste mal, no piensas regresar, ya no te quiero hablar, ni te quiero mirar. You treated me so bad back. You cheated with another. I caught you in the act. Será mejor así.